Is met het NOS Journaal. Sinds de Amerikaanse zeeblokkade inging, vanmiddag om 4 uur... hebben twee olietankers rechtsomkeerd gemaakt. Dat blijkt uit gegevens van website Marine Traffic. De blokkade heeft tot nu toe niet geleid tot incidenten. Iran noemt de blokkade piraterij. Geen enkele haven in de regio zal veilig zijn... liet het Iraanse leger weten op de staatstelevisie. Als onderdeel van het werkbezoek aan de VS dineren koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanavond met president Trump. Dat doen ze in het Witte Huis. Premier Jette zal ook aanwezig zijn. De koning zei vandaag dat de samenwerking met de VS belangrijk is. Hij benadrukte de historische band tussen Nederland en de VS. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft per ongeluk een verkeerde jongen als verdachte laten zien het programma ging het over een mishandeling in een discotheek in Markelo in Overijssel. Twee verschillende jongens werden aangezien voor één persoon, zegt de politie. En daarom is de jongen getoond, terwijl hij niet verdacht wordt. De makers en de politie bieden hun excuses aan. Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. In februari werd een vrouw ten onrechte als verdachte aangewezen... voor het oplichten van een bejaarde vrouw. Colombia wil tientallen nijlpaarden gaan afschieten. Een paar van de dieren werden eind jaren 80 illegaal door drugsbaron Pablo Escobar naar het land gehaald. En na zijn dood braken de dieren uit. Inmiddels lopen er zo'n 200 nijlpaarden rond. Sommige op 100 kilometer afstand van hun eerste verblijf. Omdat de dieren van oorsprong niet voorkomen in het land... worden ze gezien als een bedreiging voor inheemse diersoorten.